Jelle Seubring met het NWS Journaal. In New York is een mogelijke seriemoordenaar opgepakt. De 59-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid... bij een reeks van onopgeloste moordzaken. Sinds 2010 zijn de resten van zeker 10 slachtoffers gevonden... op Long Island in New York. De meeste van hen waren jonge vrouwen die actief waren als sekswerker. De mogelijke dader kon worden opgepakt nadat er een DNA-match was... Met de, met de overblijfselen van enkele vrouwen. Hij is aangeklaagd voor de moord op drie van de slachtoffers. In 2020 werd er met de Netflix-film Lost Girls nog aandacht besteed aan de mysterieuze moorden. De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van drag queen Envy Peru meespeelde bij de mishandeling afgelopen dinsdag in een bus. De 34-jarige Boris Itskovic Escobar, zijn echte naam, is bekend van tv-programma's als Drag Race Holland en Make Up Your Mind. Hij werd door vier jongens die tegenover hem zaten uitgescholden en beledigd. Hij was toen niet in drag, meldt NH Nieuws. Hij werd fysiek mishandeld en bedreigd met een metalen voorwerp. Later werd hij door de jongens achtervolgd en tegen de grond gewerkt. Ze zijn vertrokken en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Een klassiek concert van de BBC in Londen is verstoord door klimaatactivisten. Ze bestormden het podium met vlaggen van de actiegroep Just Stop Oil... Vrijwel direct werden ze door de beveiliging van het podium gehaald. Just Stop Oil wil dat de Britse regering stopt met het verlenen van nieuwe olie- en gasvergunningen. De man die afgelopen ochtend drie mensen neerstak in Leiden... is een cliënt van een van de organisaties in het pand waar het steekincident plaatsvond. Dat meldt het hulpcentrum op zijn website. Bij de steekpartij kwam een 66-jarige man om het leven. Twee anderen raakten gewond. Volgens het hulpcentrum waren de slachtoffers medewerkers. Het weer, vannacht is er kans op wat regen en wordt het niet kouder dan een graad of 17.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 Is er een fles, tappen wij het moet dan maar. Koning van de virtue van snacken bouwen. Witte garnituur, mosterd en sweet sour. En ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij. Zandvoort. Dit is ZFM Zandvoort.